Annette Schut met het NOS Journaal. Het Russische leger heeft Oekraïne vannacht opnieuw aangevallen met ruim 100 drones. Volgens de Oekraïnse luchtmacht waren de gevechtsdrones actief boven verschillende delen van het land. De meeste schade zou zijn gemaakt in de oostelijke regio's. Volgens Oekraïnse media werden daar ook Russische ballistische raketten afgevuurd. Het is niet bekend of er doden zijn gevallen. Rusland voerde eerder deze week ook aanvallen uit. Daarbij vielen toen zeker 25 doden. Amerikaanse president Trump had de meeste nieuwe handelstarieven niet mogen invoeren. Tot dat oordeel komt ook een Amerikaanse rechtbank in hoger beroep. Het gaat om het basistarief van 10% dat Trump instelde voor bijna alle landen en alle hogere tarieven. Volgens de rechter had de president de maatregelen alleen mogen nemen als er sprake was geweest van een buitengewone bedreiging voor het land. De heffingen worden niet meteen stopgezet. Trump kan nog in hoger beroep bij het Amerikaanse Hoge Rechtshof. De Duitse politie heeft een man opgepakt die ruim twee weken geleden een meisje voor een rijdende trein zou hebben geduwd. Het meisje van 16 kwam daarbij om het leven. Eerder ging de politie nog uit van een ongeluk, maar na onderzoek werden op de schouder van het meisje DNA-sporen gevonden van een man van 31. Het gaat om een afgewezen asielzoeker uit Irak. In Zeeland is bij een woningbrand iemand om het leven gekomen. Het gebeurde in Sierenhoek in Zuid-Beveland. De woning is volledig uitgebrand en het vuur is overgeslagen naar de naastgelegen schuur. Vanwege de brand is de naastgelegen provinciale weg afgesloten. Het weer tot besluit. Langs de kust kan hier en daar een bui vallen. Het is een graad of 13. Later vanochtend blijft het bewolkt en buiig. Rond het middaguur klaart het op en laat de zon zich af en toe zien. Het wordt maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Vertraging in Noord-Holland nog op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... voor meer 4 kilometer met 10 minuten oponthoud. En de A10 tussen Amsterdam-West en Durgedam. Daar was een ongeluk ook nog eens op deze omrijroute.